En als het zo gaat zoals het nu gaat, komt er elke minuut een eh, vrachtwagen met hulp Gaza binnen. En als dat zo doorgaat, dan moet je inderdaad vaststellen dat er door deze grensovergang te gebruiken... die grote volumes met goederen aan kan, dat dat inderdaad ervoor gaat zorgen dat er meer hulp naar Gaza gaat. Israëlische demonstranten proberen de vrachtwagens tegen te houden. Ze vinden, er niks, vinden dat er niks Gaza in mag... zolang er nog mensen door Hamas gegijzeld worden. De boerenblokkades in België zijn nog niet voorbij. Na de ochtendspit zouden de trekkers eigenlijk weer vertrekken, maar dat is niet overal gebeurd. En na vandaag is het nog niet klaar, weet correspondent Aida Brands. Ook echt in heel België worden nog op verschillende plekken acties gevoerd. Eh, waarbij waarbij bij de eerste grote boerendemonstratie zag dat iedereen naar Brussel ging... is er nu gekozen voor eh, heel veel verschillende acties op heel veel verschillende plekken. De boeren zijn boos over nieuwe stikstofregels... waardoor het een stuk lastiger is geworden om vergunningen te krijgen. Ook vinden ze Europese milieuregels niet haalbaar. Nou, wie even rustig wil eten bij de parkeerplaats langs de A4... kan onverwacht bezoek krijgen. En dat is best schrikken als je net een hap in je burger wil zetten. Oh mijn god, ik sta hier bij de McDonald's geparkeerd... en het krioelt hier echt van de grote ratten hier onder die auto. Oh mijn god, oh wat vies. Ik vind het zo vies. En ik wil even rustig mijn burger opeten, maar dat gaat toch niet zo? Kijk. Oh, wat vies. Oh, wat erg. ik word echt daar hiervan sprong net ook gewoon onder die auto heen, zeg maar. Die gaat er zo in klimmen. Kijk, oh, Godver! Het is volgens Omroep West een logische plek voor ratten om hun maaltje te scoren. Er zitten drie grote fastfoodketens en veel mensen gooien hun etensresten hier in de prullenbak. Volgens de gemeente is het nu aan de Mac, KFC en de Laplace om een oplossing te vinden voor het rattenprobleem. Het weer droog met vooral in het westen wat wolken, maar ook behoorlijk wat zon. En het wordt vandaag max 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Rijnland Zwaan bij de ANWB. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem staat file tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer met 10 minuten vertraging.